Mark Hokker met het NOS Journaal. In Suriname heeft het Haagse rapgroep Strictly Family Business. De Nederlanders worden ervan verdacht dat ze vorig jaar in Suriname een video hebben opgenomen... waarin ze seks hebben met een minderjarig meisje. De rappers werden in december opgepakt toen ze in Suriname waren voor optredens. Minister Blok spreekt berichten tegen dat rechters vorig jaar in ruim 600 gevallen het taakstrafverbod omzeilden. Om iemand een lichtere straf te kunnen geven zouden ze toch een taakstraf geven, maar dan in combinatie met één dag cel. Volgens Blok is dit wel gebeurd, maar was dat meestal voor delicten waar het taakstrafverbod niet voor geldt. Dan kan de rechter volgens Blok ook niet de bedoeling hebben gehad om het verbod te omzeilen. Het taakstrafverbod geldt sinds 2012. Zo moet worden voorkomen dat mensen die ernstige delicten hebben gepleegd er met een taakstraf van afkomen. In Amsterdam is een man opgepakt voor de mishandeling van een homostel in oktober vorig jaar. Het echtpaar kwam van een verjaardagsfeestje toen het werd uitgescholden en aangevallen. Een van de mannen werd tegen de grond geslagen en meerdere keren in zijn gezicht geschopt. Hij liep een schedelbreuk op. Bij mensen met ADHD zijn enkele hersengebieden kleiner dan bij mensen zonder de stoornis. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. Het verschil in de hersengrootte is het duidelijkst te zien bij kinderen. Psychiaters kunnen dankzij dit onderzoek in de toekomst mogelijk beter vaststellen of iemand ADHD heeft. Winnaars bij de Olympische Spelen van 2020 van Tokio krijgen een medaille die gemaakt is van oude telefoons. In mobieltjes zitten namelijk kleine hoeveelheden goud, zilver en brons verwerkt. organisatoren willen daar medailles van maken. Er zijn al honderden inwoners van Tokio die hun toestel hebben ingeleverd. Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door. Morgen is er vrij veel bewolking en kan er in heel het land soms wat regen vallen. Het wordt dan een graad of 9. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is het wat langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Blaakem en Eembrugge over 6 kilometer. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Ouderkerk aan de Amstel en Vinkenveen 6. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Nieuw-Vennep 4 kilometer. De meeste vertraging na een ongeluk op de A9 Diemen richting Amstelveen...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 Oftewel, Hans zonder zijn vrienden. In de middag. Nee, dan komt een vriend aan. Dus het is toch met vrienden in de middag. En vandaag is mijn vriendin Imka Drommel. de is te beluisteren op ZFM-frequentie 106.9, Ziggo kanaal 40 maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio via internet www.zfm-live.nl. Wat kan u verwachten in de komende twee uur? In het eerste uur hebben we geen gasten deze keer. Nee, en we krijgen wel in het eerste uur de column van Mandy Schorel. En in het tweede uur in ieder geval het weer voor het komend weekend. Dankjewel Bart. <laughs> De spreuk van vandaag is... Elke vrouw die een gelijke wil zijn van een man... heeft gebrek aan ambitie. <laughs> Dat is lachen. Ja, ja, ja. En ik start vandaag... en we hebben echt verstand van muziek... ook met Bob Marley... Everything gonna be alright. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. Imka. Hallo. Hi, wat leuk dat je gekomen bent. Ja. Ja, is toch nog gezellig geworden, hè? Ja, gezellig. Ja, hartstikke leuk. Ja, vind ik ook.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 Ja, eigenlijk wel. Ja, vind je zelf ook niet? Ja, ja even de noodrem trekken. Ja, we gaan ja. even... Jij hebt wel wat nieuws voor ons. Ja. Een leuk nieuwtje, zei je. Nou ja, een leuk nieuwtje. Oh. Aanhouding na belediging. Nee, dat is niet leuk. Nee. In de nacht van zaterdag op zondag hield de politie van het team Kennemerland Kust... een man aan in de Haltestraat. De man vond het nodig om de agenten diverse malen... ten overstaan van een groep anderen te beledigen. De woorden die hij gebruikte zijn niet geschikt voor herhaling. Hierop werd hij gesommeerd het horecagebied te verlaten om verdere escalatie te voorkomen. Blijkbaar was dit voor hem niet duidelijk genoeg. De man bleef telkens terugkomen. Hierop hebben de dienders hem aangehouden en een slaapplaats in een cellencomplex in Haarlem aangeboden. Nou, heb je gratis onderdak. Een oplossing, hè? <laughs> gratis onderdak, wat wil je nog meer? <laughs> Oké, okay, Tuesday van de Rolling Stones. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows.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 Nou. Voor de kinderen. Nou. Vanaf 1 maart wordt in het Zandvoortsmuseum... een nieuwe maandelijkse activiteit aangeboden voor kinderen. Iedere eerste woensdagmiddag van de maand... is er een programma speciaal voor kinderen dat om twee uur begint. Met een gratis Raad Zandvoortse voorwerpen rondleiding door het museum... gevolgd om half drie met een poppenkastfilm om drie uur worden onder begeleiding kunstkleurtekeningen gemaakt... en de eerste editie is op 1 maart. Ik ga als Katrijntje, denk ik. Of ga jij als Katrijntje? Wat zullen we doen? Jij, jij, bent, jij bent Katrijntje en ik ben Jan Klaassen.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 Oh Lord, let the good times come. column, van de week van... Geluk. Vol bevlogenheid hebben ze op Trump gestemd. De mijnwerkers in Amerika. Want hij zou de mijnen weer op de kaart gaan zetten in hun land. Het syndroom van alleen willen horen wat je wilt horen. Ze hebben geen idee gehad waar ze op stemden. Dat hij Obamacare wil afschaffen en daarmee ook de stoflonguitkering zal worden stopgezet... dat komt nu als een donderklap. Dat is hen nooit verteld, zeggen ze. Maar nu veranderen kan niet meer. Over vier jaar wordt hun nieuwe stem pas weer gehoord. Ze voelen zich boos, machteloos of verder. Je voelt je onbegrepen, bedonderd, kwetsbaar, verloren. Of je zit in zak en as over iets. Misschien heeft je strijdbaarheid een dipje. Je voelt je afgewezen, ondergewaardeerd. Je verliest wilskracht en gaat zo maar door. Iedereen zal van die momenten hebben waarop de dag gewoon even voorbij mag gaan. Van die dagen dat je de maatschappij even zou willen afsluiten. Van die momenten dat alleen boek, bank en warme thee ertoe doen. Van die dagen waarop een gebaar van bestaansrecht welkom is. Van die dagen waarop je gedrevenheid even afgesloten is. Maar dan word je gezien. En dan word je gehoord. En dan ontpopt dat zonnestraaltje zich weer in, weer in je. Je hebt het niet nodig om er toch te komen. Maar het helpt toch. Je hebt de Shurandi Martina gevoel. Dat kinderlijk blije gevoel, zo banaal, toch eruit springend. En dan laat je je gevoel spreken. En doe dus gek. En dan krijg je fladderende vlindertjes in je buik... die heel makkelijk naar de ander overspringen. En je bent het. Je draagt het uit. En iedereen wil met jou zijn. Het zal niet altijd zo makkelijk gaan. Maar zie Max ooit zo, lief, zo lieflijk.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 Misschien tijd voor een nieuwe baan. op een trein op een verkeerd perron. Dus ik ren en ik haal hem net je dag als ik je vragen mag. het voor jou ook een mooie dag eigenlijk vandaag? Of eh, viel het ja, tegen? Nee hoor, valt wel mee. Ja, het weer is mooi hè? Ja hoor. Ja, dat vind ik ook. Het weer is hartstikke mooi. Heb je nog wat nieuws of gaan we nog eventjes door? Nou, ik heb wel een, eh, iets wat op de agenda kan eigenlijk. Ja, ze vertel het eens. Eh, zondag zal vaderzangeres Daisy Correa opnieuw een concert in Theater de Krocht verzorgen. De Nederlandse was vorig jaar ook in Zandvoort te gast en trad op voor een afgeladen vol theater. Op vele verzoek komt ze terug. Deze keer brengt ze een speciaal voor Zandvoort samengesteld programma. En dat is dan eh, zondag om half drie. De entree bedraagt 16 euro per persoon. Entreebewijzen zijn te bestellen via www.daisykorea.com. En Korea is C-O-R-R-E-I-A. Ben je er wel eens geweest bij Fado's? Nee, nog niet. Dat is eh, best mooi. Ik versta er alleen helemaal niks van, maar ik vind het wel eens mooi. Ja, maar dat had ik ook met die operette. Dat vond ik wel mooi, maar verstond ook niet nee, dat is inderdaad. was oh, een leuke avond, hè? Ja, dat was heel mooi. Ja, dat was heel leuk, ja. Daar hebben, hebben we eigenlijk te weinig aandacht aan besteed, vind ik zelf. Daarna. Daarna? Daarna hadden we Had je niks gezegd? Nee, ik heb niks gezegd. Ik heb er helemaal niet meer aan gedacht, eerlijk Oem. Was hij... Ja, precies. <laughs> Dankjewel. maar het was een mooie avond. Nou, het was zeker een mooie avond. Verzorgd door Amand Hekkers, oud Zandvoort. Ja, het was hartstikke goed. Ik hoop dat hij volgend jaar terugkomt. Hoop ik ook. Nou, misschien eerder, misschien wel. Ja, misschien wel eerder, ja. Oké, dan komt hij ook in de uitzending. Ja, doen we weer. Hebben we afgesproken. Ja. of God. Don't me wrong. This might sound to you a bit odd, but you own the place where all my thoughts go high. Ik wist niet eens dat het Shakira was, weet je dat? <laughs> Ik vind het een geweldig mooi plaatje. Dan loop je wel heel erg achter, hoor, Hans. Ja, dat weet ik. Hoe oud is het nummer? Uh, nou, niet zo oud als ik. <laughs> maar dat kan niet. Zo oud is hij nog niet. ik denk dat het een jaar of zes, zeven oud Ja, dat zou best kunnen, ja. ja. Dus heb je het nog nooit eerder gehoord? Nou, ik heb het wel gehoord, maar ik wist niet dat zij het was. Oh, nou. Ik vind het wel heel mooi. Dan, ja. Ik ga welkom zeggen. Ga je welkom zeggen? Ja, ik ga welkom in de Scharregat. Nou, ga je gewoon. Wat leuk. Komende zaterdag wordt Zandvoort weer omgedoopt tot Scharregat. De naam die onze woonplaats in het verleden altijd tijdens de carnavalsviering heeft gedragen. Voor het derde jaar in successie wordt het sport, eh, sportcafé in de uh, Sporthal het winterpaleis van Prins Carnaval. Het sportcafeest. Dus het sportcafé, het sportcafé. Het sportcafé. Ja, dat is een tongbreker. Ja, <laughs> dat kan je zo ziet. Dan maak ik jou ook al oplezen. Ja, dank je. Het feest van de zotten zal zaterdag om half negen weer uitbarsten... met een drietal dj's die de markering van de vaste tijd... de oorsprong van het carnaval een muzikale invulling zullen geven. DJ Corona, DJ Dizzy en de feest-dj van Zandvoort, DJ Danny. Ze zullen de nacht tot één uur na middernacht dus weer gaan bepalen. Dit jaar heeft de organisatie een aantrekkelijke actie voorbereid. Aan de deur krijgt iedereen een gratis bingo-kaart... waar de hele avond door een prijs mee te winnen valt. Die moet je dus goed bewaren en regelmatig controleren. Hey, nou, als je dan met de, met, met, de, met de Polonaise en flink wat biertjes... dat kan je niet meer controleren, nee. hoor. Hey, maar, maar heet het zo, het zottegat hier? Nee, scharregat. Het scharregat? Scharregat. Ik wou net zeggen, dat jullie zijn allemaal scharren. Nee, we zijn garnalen. Nee, ja. wat, wat zijn, wat zijn Zandvoort zijn garnalen. Garnalen. Oh, garnalen. Waarom noemen ze het dan in godsnaam? Ja, nou, dat begrijp ik niet helemaal dan snap ik ook niet. Ja, ga je er ook heen of niet? Nou, ik ga het nog even afmaken. Oh, je bent er nog niet? Nee, het feest is alleen toegankelijk voor personen vanaf 18 jaar... en legitimatie is daarom verplicht. Verkleed komen is niet verplicht, maar er wordt wel bijzonder op prijs gesteld. Entreekaarten kosten in de voorverkoop slechts 2,99 euro... en zijn te koop bij de dierenspeciaalzaak Dobi aan de Grote Krocht... en in het sportcafé in de Korver Sporthal Duintjesveldweg. Tijdens de openingsuren. Eventueel zijn kaarten, kaarten ook nog aan de deur verkrijgbaar voor 4,99 nou, veel plezier. Ja. Alaaf. Dat is toch geen, eh, geen geld, 4,99? Nee, dat is toch leuk? Nou, dan kan je nog eens een biertje vernemen, toch? Ja, maar dan kan je je winkelkaart niet meer bijhouden. Nee, dat, dat Daarvoor is... doen ze dat. <laughs> Ja, dat is waar. She's okay, then I'm alright. She's away.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 of winter. Altijd weer ZFM. dat zijn de rot, de chili peppers. Nou, we hebben inderdaad veel chili peppers gegeten. <laughs> jongen, jongen. Je was helemaal verslag. Nou, nou, nou, ik wist niet dat er zoveel herrie was. Ik denk, wat heb ik nou weer uitgezocht? het moet je al stuiteren. Ja, ik vind dit eigenlijk meer iets voor, uh, voor Ro is dit ja, dit is roosmuziek. Ja, ja maar die komt wel weer terug hoor. Dus we moeten er toch maar een <laughs> beetje aan wennen, denk ik. Nou, we gaan even wat anders doen. Ja. <laughs> Dat is denk ik wat rustiger. Ik zal nog even wat voorlezen. Langs de beide invalswegen naar Zandvoort zijn waarschuwingsborden geplaatst... die het verkeer moeten wijzen op loslopende herten. Bewoners zien graag dat ook elders in Zandvoort borden worden geplaatst... maar de gemeente wil dat niet. Veel inwoners vinden dat het plaatsen van slechts twee borden niet voldoende is... om de veiligheid binnen de bebouwde kom te verbeteren. De damherten lopen namelijk al de hele winter door het dorp. Voor- en tegenstanders van de jacht op de herten in de duinen... zien dat de verkeersveiligheid in het dorp onder de struinende herten leidt. De burgemeester stelt echter dat de waarschuwingsborden in de bebouwde kom niet zullen werken... omdat bij een overdaad aan verkeersborden het effect van de borden vermindert. Ja, hebben jullie er echt last van? Ja, ze hebben voor het eerst bij mij ook in de straat gelopen. Is dat echt zo? Ja. Woon je midden in het dorp, of niet? Nee, ik woon helemaal in Noord. In Noord, en daar liepen ze ook? Ja, maar daar zijn ze nog nooit eerder geweest. Nee, maar ja, ze worden ook een beetje tam gemaakt, heb ik net gehoord. Ja. Ja, dat is dom. Ik vind het gezellig. Ja, <laughs> bij jou? <laughs> nou, Zoals mijn tuin niet leeg vind ik het goed. <laughs> ja, dat is inderdaad zo. de belastingaangifte. Vanaf maart kan iedereen weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Wat is er anders dit jaar dan vorig jaar? Waar moet u op letten en hoe kunt u gebruik maken van aftrek van kosten? Een deskundige van Bureau Sociaal Raadslieden vertelt hier alles over... en geeft handige tips tijdens een informatiebijeenkomst in de bibliotheek van Zandvoort. Geïnteresseerden zijn dinsdag 21 februari van 10 tot 12 welkom in de bibliotheek. De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar meld u zich wel even aan via www bibliotheekzuidkennemerland.nl. Maar ze hadden bij de Belastingdienst hadden ze toch mensen tekort? Ze konden geen belasting meer innen. Dat is lekker hoor. Ja, je niet? Ja, dus dan hoef ik ook geen aangifte te doen. Nou, dat bedoel ik. Oh, nou ja, ze maar wel teruggeven. Dat, <laughs> want, ja, nee, ja, ze moeten teruggeven, dat betaal ik gewoon niet. Nee, jij moet niet teruggeven, hun moeten teruggeven. Ja, dat zeg ik. Ik oh, betaal dat... gewoon niks. Nee, kijk, dat is heel verstandig. Dat moet je zo houden. Ja. Oké. <laughs> Misschien is het wel een, een sprookje, wie weet het niet. <laughs> grote boze wolf nog ja, wegrollen? Ja, daar hadden we het net al. Die zat ook in de sprookje, hè? dat is de Belastingdienst. dat was de Belastingdienst, ja. Dat was een hele goeie van je trouwens. <laughs> Goed, heb je nog wat of niet? Nee. Het is top. Ja, het is op. Nou ja, we hebben ook nog drie minuten, dus het is niet zoveel meer, hè? Zit er alweer op? Nee, mij. we gaan met een lekkere gaan we eindigen. Een hele lekkere vlotte. Nou, luister de volgende week. Ja. Oh, jij bent de volgende week weer? Hartstikke goed. Mooi. boodschap en de nieuws zijn we weer terug. En Imka, hartstikke bedankt.